Wanneer de zonnestraaltjes dansen gaan, val op je vlotte kruin. En bloemetjes te bloeien staan in je buurmanstuin. Dan pak je in je nieuwe dwanggevel een boterham als proviant. Je zegt de verkeersagentjes en de stoplichten vaarwel en je gaat naar boeren. wereld in, lopen op En ben je fit en heb je zin, wandel met ons mee. Kom vaaien een lekker uit en win er gezondheid bij. We gaan de wijde wereld in, als vogeltjes zo vrij. Je spreekt het ieder aan met jij en jou en knikt de schaapjes toe. En wuif je naar een knappe boerenvrouw, roept haar koe, aboe. Je zet je tentje op een fijne plek, het maandje dat zal je nachtwit zijn. En dan word je s morgens wakker met twee slakken in je nek en je neuriet het refrein. We gaan de wijde wereld in, lopen op lijn 2. En ben je fit en heb je zin, wandel met ons mee. Kom maar eens lekker uit de wind, er gezondheid bij. We gaan de wijde wereld in, als vogeltje black